Gevolg van die vertraging kan zijn dat sommige leerlingen eh, langer zullen moeten wachten op hun eh, cijfers. Of in het eh, slechtste geval dat zij buiten hun schuld een herexamen moeten doen. Eh, we vinden het ontzettend vervelend. De bezorging overal niet is goed gegaan. En, eh, en we werken als gezegd dag en nacht door om dit eh, zo snel mogelijk alsnog op te lossen. Dit jaar mochten leerlingen vanwege corona in verschillende tijdvakken examen doen... waardoor er meer examens in omloop waren, zegt PostNL. Zo hopen een deel van de zoekgeraakte examens nog te vinden. In Frankrijk zijn twee mannen opgepakt nadat president Macron in zijn gezicht werd geslagen. Te zien is dat hij een praatje maakt met een paar boze mensen achter een dranghek en dan ineens een klap krijgt. Oh! Oh! Oh! Macron werd meteen weggevoerd door zijn beveiligers. Het programma Voetbal International hoeft tijdens het EK niet te rekenen op interviews met oranje spelers. De selectie heeft het programma nog altijd geboycott. Dat doen ze al meer dan een jaar... na uitspraken van Johan Derksen in het programma over Aquasi... en een Black Lives Matter-protest. Liep je vandaag over het strand in Scheveningen... dan heb je dit geluid vast gehoord. De Nederlandse reddingsmaatschappij testen met drones die straks moeten helpen met het vinden van vermiste zwemmers. Belangrijk bij het redden van mensen of bij het vinden van mensen is natuurlijk dat je ze kan zien. Eh, voor ons, voor het reddingswerk, alles wat je erbij kan krijgen is dat natuurlijk ideaal. Onder de drone hangt een normale camera en eentje die lichaamswarmte kan zien. Zo kan een drenkeling sneller worden gevonden. Nou, met zo'n drone kan je uit de lucht kijken, dus je kan tussen de golven in feite kijken. Vanuit een boot zie je, kan je vaak niet tussen de golven kijken of je moet wachten.